Moutschreurs met het NOS Journaal. Minister van der Steur gaat komend weekend niet naar Amerika. Hij zou daar een paar speeches geven, maar hij heeft de trip afgezegd. Van der Steur wil de kwestie Bakrawi uitzoeken. Afgelopen dinsdag raakte hij in de problemen tijdens een debat over de aanslagen in Brussel. Van der Steur bleek niet goed op de hoogte te zijn van wat buitenlandse veiligheidsdiensten aan Nederland hebben doorgegeven over Bakrawi. Komende dinsdag moet hij daarover weer vragen beantwoorden in de Tweede Kamer. Margriete Kalverboer is voorgedragen als nieuwe kinderombudsman. Ze staat bovenaan het lijstje van de Kamercommissie... die een opvolger voor Mark Dullaert moet aanwijzen. Kalverboer is nu bijzonder hoogleraar kind en pedagogiek... aan de Universiteit in Groningen. Dullaert moet morgen tegen zijn zin in vertrekken als kinderombudsman. De Tweede Kamer stemt volgende week dinsdag over de benoeming. Het Brusselse vliegveld Saventum heeft groen licht gekregen voor een gedeeltelijke heropstart. Daarmee is het vliegveld operationeel klaarverklaard. Wanneer de eerste vliegtuigen weer kunnen landen en vertrekken is niet duidelijk. Het is in ieder geval niet voor zaterdag. Er is ook eerst politieke goedkeuring voor nodig. De gebruikelijke check-in is verwoest door de bomaanslag van vorige week dinsdag. De aankomsthal was licht beschadigd en kan inmiddels weer gewoon gebruikt worden. Het Waldorf Astoria Hotel in Amsterdam heeft verontschuldigingen aangeboden aan omwonenden voor de overlast van het privébezoek van de Marokkaanse koning. Honderden bezoekers zorgden s'avonds en s'nachts voor veel lawaai. Ook was de straat vaak geblokkeerd. Volgens stadszender AT5 staat in de excuusbrief dat koning Mohammed VI ervoor koos om zichtbaar te zijn en dat het hotel daar niets aan kon doen. Het weer in het zuiden valt nog wat regen. Vanavond opklaringen en vannacht koelt het af tot net boven het vriespunt. Morgen zonnig en droog bij 11 tot 13 graden. In het weekendperiode met zon bij maxima van een graad of 18.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 Tell me how Zing mee met Gree bij Rebel. 8 april aanvang om 8 uur. Zing mee bij Gray bij Rebel. En elke tweede vrijdag van de maand uit volle borst meezingen... met zeemansliederen en oude liedjes. Die worden gezongen onder begeleiding van Gree van den Berg.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 Race Radio, alleen op ZFM. De Automax Street Power is terug. 2 april en 3 april. Ook in 2016 is Automax Street Power weer terug op de kalender. Voorlopige datum, zoals vermeld al, 2 en 3 april. Het wordt weer genieten van de Toyo Tire Time Attack Street Legal Drag Race... op de 402 meter. Driftshows en een volle showpaddock. AutoMax Street Power staat nu gepland als een volledig weekend... indien de Eurotime Attack Challenge in het weekend gaat plaatsvinden. AutoMax Street Power kent een gevarieerd programma... waarbij fans van snelheid en tuning op hun wenken worden bediend. Naast de aanwezigheid van verschillende merkteams... worden ook de baan fel gestreden tijdens de, de Toyo Tire Time Attack... en de Street Legal Drag Race Shootout. Meer informatie op de website van het, het evenement www Automac Street Power nummer NL. I'm not the kind of man who tends to socialize. I seem to lean on old familiar ways. And I ain't no fool for love songs that whisper I fear I'll do some damage one fine day. vijfde Open Kampioenschap aardappelschillen. Aanvang 12 uur s morgens om 9 april. Zaterdag 9 april is het alweer de vijfde Open Zandvoortse aardappelschilkampioenschap. De aanvang is om 12 uur waar de dames en de heren van Wurf... een demonstratie aardappelschillen zullen geven. De aardappelschilwedstrijd start om 2 uur en het duurt ongeveer 10 minuten. De deelnemer die het meeste aantal kilo schone en geschilde aardappels heeft... is de winnaar. Ook dit jaar zijn er weer vele prijzen te winnen. Alle geschilde aardappels worden tussen 14.30 en 15.30 gratis uitgedeeld als een puntzak friet met saus. De locatie is Kerkplein. There she was, just walking down the street singing. fine. Look fine. You look good, you look fine. And I nearly lost my mind. Before I knew it, she was walking next to me singing. Do a diddy, diddy dum, diddy it, dum. Holding my hand just as natural as can be singing. Oh, together nearly every single day singing. ZFM, Westkust, weerbericht. Vanavond nam de, de weerslag af... en aan het begin van de nacht wordt het ook nog in Zuid-Limburg droog. Er komen dan opklaringen met vooral in het zuidoosten wolkenvelden... en in het noordoosten kan het een graadje vriezen. En op vele plaatsen blijft de temperatuur net boven het vriespunt. Plaatselijk kan een beetje mist ontstaan. Morgen is het vrij zonnig en droog lenteweer. Vooral in het zuiden ontstaan enkele stapelwolken... en de temperatuur stijgt van 10 naar 12 graden op de Wadden... en in het binnenland wordt het 14 graden. Omdat het niet zoveel wind staat, is het heerlijk zacht. Zaterdag zijn er na zonnige perioden ook velden hoge bewolking. In de vroege ochtend is het met 2 tot 4 graden fris. Maar in de middag stijgt de temperatuur naar 15 tot 17 graden... in de kustprovincies en zo'n 18 graden verder landinwaarts. Op de Wadden, in de kop van Noord-Holland en het delen van Zeeland is het wat koeler. Zondag trekken velden hoge bewolking over het land... maar hierdoor kan de zon een tijdje verdwijnen... en plaatselijk kan de bewolking dik genoeg zijn voor een beetje regen. Toch is het weer prima. Want de temperatuur stijgt naar 16 tot 18 graden. In het zuiden en het zuidoosten kan het zelfs 20 graden worden. De dagen daarna stijgt de kans op regen. Aan het begin van de week is het 15 tot 20 graden nog erg zacht. Maar geleidelijk gaat de temperatuur omlaag en moeten we genoegen nemen met een maximum van 10 of 12 graden.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 Stijldansavond, de tweede. Dansschool Dolderman, in, ook in Theater de Krocht. Die hebben een druk. Aanvang 8 uur. 2 plus 3. Automax Street Power, circuitpark Zandvoort. De zesde, Peuterbiep. Bibliotheek Zandvoort, aanvang om 10 uur. De negende, Aardappelschillen 2016. De vijfde kampioenschap, Zandvoorts kampioenschap op het Kerkplein. Aanvang om 12 uur. De tiende, Cor Jazz in Zandvoort in Theater de Krocht. Aanvang om half drie. En Gallery de Wachtkamer, permanente expositie 24 kunstenaars in Jupiter Plaza. Vrijdag, zaterdag en zondag van 12 tot, 2, tot 4 uur.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 Zoals voor bescherming van nageslacht. Een combinatie van beide vermoedelijk. Als mensen verliefd zijn, gieren de hormonen door ons lijf. Een belangrijk hormoon is oxytocine. De enorme hoeveelheden die daarvan tijdens verliefdheid worden aangemaakt... zorgen voor een onderlinge band. Maar wij zijn niet de enige soort met oxytocine in ons lijf, zo blijkt. Onderzoekers van de Claremont University ontdekten begin 2014 dat honden ook hogere oxytocinespiegels krijgen tijdens contact met hun baasje of bevriende diersoorten. Zelfs bij contact met een bevriende dier van een ander soort. Op een dierenomvang in Arkansas liepen een hond en een geit rond en dat waren de beste vrienden. Na een kwartier spelen met de geit was de oxytocinespijl van de bloed van de hond 48% gestegen. Flink, maar zo'n percentage komt ook nog wel eens voor bij gewoon contact met vrienden. Of een aanraking met een aantrekkelijke vreemdeling. Maar dan de geit. Zijn oxytocinepeil was na een speelkwartier met maar liefst 210% gestegen. Dat moet wel verliefdheid zijn, aldus de onderzoekers. There'll be good times again for me and you. But we just can't stay together, don't you feel it too? Still, I'm glad. Lady Chef op de tv. Komende zondag is restaurant Lady Chef uit de Zeestraat te zien in het programma Mijn Restaurant op Net 5. Het is een programma waarin restaurantshouders bij collega's gaan eten... en het bedrijf, de keuken en de warenkeuken. Na afloop wordt de winnaar bekendgemaakt aan de hand van gemiddelde aan overtip. Komende zondag is het de tweede aflevering waarin Lady Chef aan bod komt. De uitzending om net 5 begint om half negen. In de uitzending wordt tevens veel reclame over en voor Zandvoort gemaakt. Kijken dus. Jolie Jacqueline, belle fille, jolie Jacqueline, belle chérie, elle est belle, belle fille, jolie, jolie, jolie, jolie, jolie, jolie, jolie, jolie, jolie Jacqueline. Quand elle passe dans la rue, sa vue, elle est belle, belle fille. Jolie, jolie, jolie, jolie, jolie, jolie, jolie, jolie, jolie Jacqueline, jolie Jacqueline. Pretty girl, jolie Jacqueline, like a pearl, jolie Jacqueline. Pretty girl, jolie, jolie, jolie, jolie, jolie, jolie, jolie, jolie, jolie Jacqueline. When she dances with some boy. when she dances with some boy. He can see him. chérie, elle est belle, belle fille. Jolie, jolie, jolie, jolie, jolie, jolie, jolie, jolie, jolie Jacqueline. Jolie, jolie, jolie, jolie, jolie, jolie, jolie, jolie, jolie Jacqueline. Zomer of winter, altijd weer ZFM. believe in superstars, organic food and foreign cars. I don't believe the price of gold, the certainty of growing old.